Eerst met het NOS Journaal. De regio waar een kind opgroeit heeft invloed op welk schoolniveau het kind uiteindelijk gaat doen... schrijft de onderwijsinspectie in hun jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Het gaat om het advies dat leerlingen van hun leerkracht krijgen in groep 8... als ze naar de middelbare school gaan. Als leerlingen daarna de doorstroomtoets goed maken... moet dat advies eigenlijk naar boven worden bijgesteld. Maar dat bijstellen gebeurt veel vaker in grote steden in de Randstad en minder in het oosten en noorden van het land. Daardoor lopen leerlingen die niet in een grote stad wonen vaker een hogere opleiding mis. De Britse regering geeft nog eens 120.000 drones aan Oekraïne om zich te verdedigen tegen Rusland. Het gaat om het grootste pakket aan drones die het VK tot nu toe aan Oekraïne heeft gegeven. De drones kunnen helpen om spullen te vervoeren of gebieden te verkennen. Maar er zitten ook drones tussen die aanvallen kunnen uitvoeren. De eerste zouden al onderweg zijn, en ook krijgt Oekraïne munitie voor honderdduizenden artilleriesalvo's en duizenden luchtafweerraketten. Een vrouw van 31 uit Gelderland is schuldig bevonden aan de dood van een jongen van 6. Hij verdween bij de recreatieplas waar de vrouw met vier kinderen was, inclusief haar zoontje. Ze liet de twee kinderen alleen zwemmen, terwijl ze wist dat het jongetje van 6 dat niet kon. De vrouw heeft 120 uur taakstraf gekregen en moet de ouders 40.000 euro schadevergoeding betalen. En president Trump denkt dat de nieuwe aanstaande Hongaarse premier Magyar het goed gaat doen. Volgens hem is hij een goede man. Het is de eerste reactie van de VS op de verkiezingswinst van Magyar... die de door Trump gesteunde Orbán versloeg. Vicepresident Vance werd nog naar Boedapest gestuurd... om Orbán openlijk te steunen voor de verkiezingen. Het weer vanuit het westen steeds meer wolken, maar het blijft vanmiddag nog wel droog. Het is maximaal 19 graden. Vanavond kan er wel weer wat regen vallen. Morgen veel zon, maar ook enkele buien. En dan wordt het iets frisser dan vandaag met een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits.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 Come on. Yes. <laughs> Oh, oh. to play the van Zandvoort. Dit is ZFM. So close to midnight, under the lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open, and you are the only place for me.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 Up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning.